Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Dat bleek gisteren in het debat over de moorden op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Kamerleden noemden de moorden een aanslag op de rechtsstaat. Ze benadrukken dat kroongetuigen nodig zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselgus verzekerde de Kamer dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. En daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Opnieuw vertrekt een CDA'er uit de Tweede Kamer. Jacco Geurts vertrekt naar Maasdriel, waar hij waarnemend burgemeester wordt. Geurts zat tien jaar in de Kamer en hield zich vooral bezig met woningbouw. Afgelopen dinsdag kondigde CDA-kamerlid Agnes Mulder al aan dat ze een nieuwe baan heeft. Eerder verlieten Harry van der Molen en Raymond Knops al tussentijds de fractie. Voor alle moslims is de ramadan voorbij. Turkse moslims hadden 21 april al in hun agenda staan... maar voor Marokkanen eindigt de vaste maand pas... als religieuze waarnemers in Saoedi-Arabië de nieuwe maansikkel hebben gezien. En dat is gisteravond gebeurd. Dat betekent dat de komende dag Eid al-Fitr wordt gevierd... ook wel het suikerfeest of het kleine feest genoemd. Het offerfeest eind juni is het grote feest. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld... na een 4-1 nederlaag tegen AS Roma. De Rotterdammers wonnen vorige week thuis nog met 1-0... en hielden gisteravond in Rome lange tijd stand... maar in de verlenging ging het alsnog mis. AZ had meer succes en bereikte de halve finales van de Conference League... ten koste van Anderlecht na strafschoppen. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minima rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag. Maar in het noorden en uiterste zuiden ook perioden met zon. Daar kan het 18 graden worden.